Den Aptenhaag naar Utrecht. A12 tussen Zee, Aptenhaag naar Meter, Reewijk, 5. En vanuit Arnhem in de richting kilometer Den Haag. Tussen vanuit Maars, Arnhem in Berg en Drieberg richting Kan 5. Den Haag, Haag. Tussen verderop Maarsberg tussen Zee en Drieberg en Huizen Kan 5.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 Het zijn 12.000 kinderen, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. De verslaafde jongeren zijn gemiddeld bijna 8 uur per dag online aan het gamen. Ze zijn vrijwel allemaal jongens en twee derde van hen zitten op het VMBO. Verslaafde gamers hebben vaker last van depressies dan leeftijdsgenoten en hebben vaker een negatief zelfbeeld. In Nepal is een 82-jarige oud-minister van het land om het leven gekomen bij een beklimming van de Mount Everest. Hij was bezig met een poging de oudste mens te worden die ooit de berg in de Himalaya heeft beklommen. Hij raakte onwel tijdens de beklimming. Toen hij terug wilde gaan naar het basiskamp zakte hij in elkaar. Waarschijnlijk had hij last van de hoogteziekte, een tekort aan zuurstof op grote hoogtes. Het record blijft nu staan op naam van een 76-jarige Nepalees. De FNV heeft nog geen oplossing gevonden in de ruzie over het pensioenstelsel. Het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale werd vannacht rond half 1 gestaakt. De grootste vakbond, FNV Bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord over de pensioenen dat is gesloten met werkgevers. Wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. Ongeveer 100 inwoners van een dorp bij de kerncentrale in het Japanse Fukushima zijn even naar huis geweest om persoonlijke spullen op te halen. Ze moesten wel maskers opdoen en speciale kleding aantrekken tegen de radioactiviteit. Dat was het eerste georganiseerde bezoek van inwoners die in de zone van 20 kilometer rond de verwoeste centrale wonen. Tot besluit het weer. Wisselend bewolkt in het westen wat regen en onweersbuien. In het westen wordt het 18 graden. In het zuiden een graad of 22. Dit was het NOS Show. Dit is John Sau. Pieters ook van de AIK Kilometer of langer in de Randstad zie je dus dan onder meer op de 4 kilometer op A1 langer in de Amsterdam Randstadsdam. Dan tussen A onder meer op de A Soort Noord 1 naar Amsterdam en 1 Bresterdam. Tussen A5 het Noord en A4 de Den Haag Amsterdam A4 bij de 4 bij Den Haag Amsterdam Dijk bij de files van bij Zand 5 kilometer Dijk files van A7 richting 15 Zandam kilometer tussen A Purmerend A7 richting en Kloppen dan Tip tussen 10 Purmerend en op de A en A8 dan Zaandam 1 richting en op de A8 Amsterdam 8 dan Zaandam voor het knooppunt richting Koenplein Amsterdam 5 dan kilometer voor het knoop A9 5 richting Amsterdam kilometer 6 kilometer A9 langs richting Amrijden tussen Amstelveen Beverwijk 6 kilometer lopend langzaam rijden Raasdorp tussen op de ringverwijk en knooppunt Raas